Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Op 14 plaatsen in het land zijn de bevrijdingsfestivals van start gegaan. Premier Rutte ontstak een uur geleden het bevrijdingsvuur in Almere. Over een maand is het 75 jaar geleden dat de bevrijding in Europa begon. En ook de bevrijding in Nederland, zei Rutte in een korte toespraak. Zangeres Maan, Kraantje Papi en DJ Sam Veld vliegen als ambassadeurs van de vrijheid het land rond... en treden op op meerdere festivals. Het kabinet trekt extra geld uit voor de viering van 75 jaar vrijheid. Eerder was er al 9 miljoen euro toegezegd en er komt 15 miljoen bij. De viering begint in augustus met de herdenking van de slag om de Schelde in 1944. Met de miljoenen die het kabinet beschikbaar stelt... moet de kennis van de geschiedenis en de Europese waarden en vrijheden worden vergroot. Een deel wordt gebruikt om oorlogsmusea aantrekkelijker te maken voor jongeren... bijvoorbeeld door ze interactiever te maken. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de strijdkrachten doorgaan met grootschalige aanvallen op de Gazastrook. Die zijn een reactie op raketbeschietingen. Zeker 150 raketten zijn in de lucht onderschept, maar niet alle raketten zijn tegengehouden. Een inwoner van de Israëlische grensplaats Ashkelon kwam om het leven. Volgens Netanyahu zal de Hamas-regering in de Gazastrook een hoge prijs betalen voor de raketaanvallen. Orkaan Fani heeft in India en Bangladesh veel schade aangericht, maar het aantal slachtoffers lijkt beperkt. Lokale media spraken vanochtend van zo'n 25 doden. De massale evacuaties, waarbij in totaal bijna 3 miljoen mensen hun huis verlieten... lijken een ramp van grote omvang te hebben voorkomen. Fani ging vrijdag in het noordoosten van India aan land... en raasde daarna door naar Bangladesh, waar hij afzwakte tot een storm. Het weer, zon, wolken en enkele buien. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vooral in de kuststreken nog kans op een bui. Landinwaarts meer opklaringen en vrijwel droog.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer.